voorbeeld voor de ouderen. Heel moeilijk. Heel moeilijk. De nachtwacht. Want voor je het weet ben je toch al flinterdunne draadje van het verhaal kwijt. Heel moeilijk. Welkom. Let's try to hack the secret zone of future effects. Connection access. Last time you were in the sensory deprivation tank, you entered a state of shared consciousness with Aiden. During that time, part of his memories crossed over into your brain by putting you into a state of deep hypnosis and by giving you substantial doses of psychoactive drugs, I can help you to access those alien memories that your mind has repressed. My voice is your guide, it is also your tether to reality. You must focus on my voice, or you may risk being lost in the memories. Oh, oh. What? I just got an erection. Oh, fear not. It's nothing to do with your state of undress. You simply need to urinate. That's good to know. Well, you've managed to destroy that part of me. Unfortunately, as much as I'd love to, I can't get into your head any faster. No further attempts to leave the testing area. Make no further attempts to leave the testing area. Met een snelle beweging. Het valt als een warme wollen deken over je hersenpan en wieg je langzaam naar een comateus niveau. Nachtwacht. Kast, kast, gaat over gesloten deuren die geheel onze stijl wijd openstaan. Daar in de wondere wereld waar we leven op contrasten. Deze nacht in, nacht uit, door de essentie heen. Altijd zullen blijven gebeuren en daar weinigen mee verrasten. Tijdens de vorige nachtkast bekroop me al het stiekeme gevoel van ja, dit gaat hem vaker worden. En Simsalabim. Hier zijn we dan, we we dan. Je bent live verbonden met de EO Jongerendag 2010. Koning Jezus. Wat vond u van de muziek? Uh, het vond wat wat hard. Eh, orgelmuziek heb ik liever. Bandje, bandje, bandje, bandje, vet Als ambassadeurs van Koning Jezus, zo gaan we op pad biddend Oh mijn God, koning Jezus. Oh gelukkig, daar heb je Jan-Peter Balkenende. U kijkt zo lief. Oh. Nou, dat is ook toevallig. Dat heb ik zelf. Nou, inderdaad, dan zijn wij wel eh, nou ja, collega's, om zo maar even te noemen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder. We Jan Smit maar ja. Toen stak ik daar dat kaarsje op en eh, het heeft geholpen toen. Ik zal weer een kaarsje opsteken. Hallo daar, vrienden van de nacht. Dit is Nacht Live. Voor ieder die nu luistert of als nachtkast voor een ieder die dit later doet. Welkom, welkom in de wondere wereld. so dark. Perfect. Perfect. Nachtwacht. So dark. perfect, perfect, perfect. perfect. dark. Perfect. Een interactief bewerkt kijkje uit het leven. Voor mij, jullie, voor even. Het kunnen spreken, het grote motief. Voor jullie, dat mij aansterkt. Ons geluid als twitterend vogeltje zo vrij. Twitter. Twitter. Als spreken, reken, reken, wat houvast hij tweet. Zo om de paar weken. Verbeelding met beleving vergeleken. Vertekend, maar oprecht. Wat houvast, zoals je ziet. Zoals je ziet, met beide oren. Geluid en gezicht zo echt. De wonderwereld maakt alles soms verloren. Zo lijkt, terwijl je niks verliest. Dat is in een notendop ons geluid. geluid. geluid. Okay, now, how many of you have played musical instruments before? Do instruments of torture count? No. Is mayonnaise an instrument? Nope, mayonnaise is not an instrument. That's fine. No one has any experience. Fortunately, I have enough talent for all of you. <laughs> all of you. <laughs> Everybody ready? And the one and a two, and a one, two, three. his sidekick, Robin, <gasps> the Green Lantern even. And what about you, young man? What about what? Everything you always wanted, wanted, life began. began. Through in the night to a soft voice calling. Slowly shed my garments of sleep. Drawn to the garden along a dark passage, I draw back the curtain to mystical light. In luminous moonlight, fine rain is falling. Naked, I kneel on the lawn, wet and silvered, wet and silvered. Raise my eyes to flooding light. so many points of fusing light. Parts of me tremble in the moon's ring of rain. In strange silence, I wait. Parts of me tremble in the moon's ring of rain. I wait. in reverence. So this is the story of how your life began, began, began. Slechts een fractie van een seconde scheiden mij tot interactie. Alles wordt een wij, kunnen zijn, willen voelen, geven, groot als in klein, kunnen ervaren en weten te bedoelen knopte reconstructie van een spinsel bij aanvang, plots geuit, zonder introductie, eindeloos vaak al lang, of toch soms. Naar streek, streek, rust, rust, rust, rust. en naar verlang, vrijwillig, vol verwachting en het leven Gedachten en daarin dwalen zullen ongetwijfeld blijven bestaan. Ze laten me dromen in de verhalen. Zie ze liever komen zelfs. Alles liever dan dat ze gaan. Tussen al dat zweven door. Een eerste grote sprong genomen. En van bijster een ander spoor. Nu al daar gekomen. Slip en slide. Beweeg ik me steeds vaker nuchter als in een trip gemotiveerd en met pride, trots op het grenzeloze aspect van mijn wondere wereld des liefde, liefde en respect, respect, respect. Een wereld voor je open. open. Een wereld voor je open. Nacht, nog. nog. Kos, nacht, nacht, kast. Dromiger dan het meest ideale gewilde onmogelijke uitvoerbare. een wereld voor je open.